Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS journaal. De aanpak van de hypotheekrenteaftrek is voor de meeste kiezers niet langer taboe. Een ruime meerderheid van de Nederlandse kiezers zou het aanvaardbaar vinden als het belastingvoordeel wordt beperkt. Lijkt het onderzoek van TNS-NIPO in opdracht van de Volkskrant. 63% van de kiezers kan zich wel vinden in een bezuiniging op het belastingvoordeel voor huizenbezitters. Zelfs onder stemmers op de VVD, het CDA en de PVV is een meerderheid voor het beperken van de aftrek. Ruim tien jaar geleden vond de meerderheid nog dat niet mocht worden gemorreld aan de onbeperkte hypotheekrenteaftrek. In Italië is de opkomst bij de regionale verkiezingen niet groot. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA heeft 46% van de kiesgerechtigden op de eerste dag van de verkiezingen zijn stem uitgebracht. Dat is minder dan bij de regionale verkiezingen van 2005. Vandaag kan nog tot drie uur middags worden gestemd. GroenLinks wil een kamerdebat over de proef met CO2-opslag onder een woonwijk in Barendrecht. Aanleiding is een uitzending van het tv-programma Zembla over de opslag. Daarin kwamen wetenschappers aan het woord die kritisch waren over het plan van Shell en de overheid. Volgens GroenLinks mag niet worden geëxperimenteerd met CO2-opslag onder een woonwijk, omdat niet 100% bewezen is dat het veilig is. President Obama heeft zijn bliksembezoek aan Afghanistan beëindigd. Hij ging de afgelopen dag in het diepste geheim en in het donker naar Kabul, waar hij onder andere sprak met president Karzai. De Afghaanse regering boekt wel wat vooruitgang, zegt Obama, maar er moet volgens hem wel meer worden gedaan tegen drugs en corruptie. Hij nodigde Karzai uit om in mei naar Washington te komen. Amerikaanse president verklaarde dat de trip vooral was bedoeld voor zijn eigen troepen. Volgens de president zijn Amerikanen nog steeds nodig voor de strijd tegen de Taliban en Al-Qaeda.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 I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want fame, and I want sunshine. I want all the things sent from put a smile upon my face and make this world a better place. But I'm feeling down, I think simple things that help me get by. Oh, power and religion are holding hands against no reason. Soon the politicians will be touching little boys with Pope's permission. have the but still you don't seem to stop the boy. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de